Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens zijn meerdere mensen gewond geraakt. Iets na tien uur kreeg de politie meerdere meldingen van een spookrijder binnen. Direct daarna gebeurde het ongeluk. Er waren drie voertuigen bij betrokken, onder wie die van de spookrijder. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De A12 in de richting van Duitsland tussen Westervoort en Zevenaar is voorlopig afgesloten. President Trump heeft de directeur van de Library of Congress ontslagen. De bibliotheek in de hoofdstad Washington D.C. is een van de grootste ter wereld. Volgens het Witte Huis voldeed directeur Carla Hayden niet aan de behoeften van het Amerikaanse volk. Ze zou zich te veel inzetten voor diversiteit en in de collectie boeken hebben die ongepast zijn voor kinderen. De regering Trump neemt geregeld maatregelen tegen diversiteitsbeleid. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel loopt zeker twee jaar vertraging op... als deelnemers toch meer inspraak krijgen. Dat schrijft minister Van Heijem aan de Tweede Kamer. Regeringspartij NSC wil dat mensen zelf mogen bepalen... of ze mee willen doen aan het nieuwe pensioenstelsel. Minister Van Heijem, ook van NSC, is tegen dat plan. Volgens hem kost het veel geld en moeten allerlei wetten worden aangepast... wat jaren kan duren. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het NSC-voorstel. Behalve NSC zijn ook regeringspartijen PVV en BBB voor het plan. Aan het WK voetbal voor vrouwen doen vanaf 2031 48 landen mee. De FIFA heeft het voorstel aangenomen om het WK met 16 landen uit te breiden. In het nieuwe format komen er 12 groepen met 4 landen. Het aantal wedstrijden gaat van 64 naar 104. Aan het eerste WK voor vrouwen, dat door de FIFA werd georganiseerd in 1991, deden 12 landen mee. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 7. De komende dag veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 19 tot 23 graden.